Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke dag voor festivalgangers en vooral voor organisatoren, podiumbouwers en artiesten. Want het kabinet maakt vanmiddag waarschijnlijk bekend of de eendaagse festivals vanaf half augustus weer door mogen gaan zodat ze als de wielen weer gaan aan de slag kunnen. Bij het Soonda Festival in Utrecht, eind deze maand is dat, staan ze ook te trappelen. Wij zijn hier om, eh, om, eh, om evenementen te maken en eh, mensen te mogen ontvangen. Mensen blij te maken en te laten genieten van, van muziek en, eh, en feest. En eh, ja, het is voor ons natuurlijk ontzettend belangrijk dat, eh, dat we dat weer kunnen doen. Dat is onze passie en onze liefde. Heet, heter, heet. In Zuid-Europa kan de 45 graden worden aangetikt. Ze hebben er nu veel last van bosbranden vanwege de droogte. In Italië aan de kust moesten meer dan 800 mensen, onder wie ook heel wat strandgangers, worden geëvacueerd. Miljoenen Britten kunnen binnenkort een derde coronaprik halen. Het gaat, van, gaat, om mensen van 50 jaar en ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens die krant moet de derde prik bescherming bieden tegen bijvoorbeeld de besmettelijke Delta-variant. In het dorp Leuvenheim bij Zutphen is vannacht een auto uit de bocht gevlogen en tegen een huis aangeknald. Deze vrouw hoorde opeens gegil. Ik denk, nou er loopt iemand buiten te gillen. Nou, ik denk slippertjes aan Lies en naar buiten. En eh, toen zag ik inmiddels dat er meerdere mensen al naar de overkant en dat daar dus een auto in de gevel was, eh, is gevlogen. De twee inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed. En een spannende nacht op de Olympische atletiekbaan in Tokio. Atleet Sivan Hassan liep daar de kwalificatie voor de halve finales op de 1500 meter. Dat ging soepel tot de ene laatste ronde. Och, Sivan valt! En nu moet ze heel snel. Och, och, och, dit is slecht jongens voor haar. Ja, met nog een ronde te gaan moest ze weer opstaan en zich terugknokken. Een plek bij de top 6 was nodig om zich te plaatsen, maar dat bleek een makkie. Ze loopt nu gewoon alweer in de, bij de eerste 6. Ja hoor, ach, ach oh. net val. Gaan we erachter zitten. Wint van Hassan deze race. Dit is onvertoond, nooit vertoond. Ja, woensdag is de halve finale van die 1500 meter. Weer af en toe zon, vooral in het zuiden kans op een bui. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen...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 I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm touch change Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay, yeah.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 Het gaat om mensen van 50 jaar en ouder en mensen die kampen met problemen met hun immuunsysteem. Het telecombedrijf Delta wil een grote speler worden op de markt voor vast internet. Het bedrijf steekt 2 miljard euro in de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken...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 Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long was nice, the party was pumping. Hey, yeah. and everybody having a ball. Until the fellas started name calling. and the girls respond to the call. I hear a boy shout out. Who let the dogs out? Scruffy, pas Scruffy, get back you play flea in mongrel. Gonna tell myself I am man no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, hey oh, but they tell me hey man start up the party. You put a woman in front and a man behind. Oh, I heard a woman oh, shout out. is nothing if it don't have a bone. Bone doggy, hold your bone. Bone doggy, hold it. A doggy is nothing if it don't have mother falcons.